Door het veld wandelende pieken met haar mandje vol goeds, maar niet alles is even zoet. Het is een tijd vol avontuur, het is een tijd die ze dragen moet. En door het bos en door het veld Het is zo zo nodig Dat is haar verteld Wieke is niet alleen, dat lijkt maar zo. Ze heeft krachten die waken, die bij elk gevaar kunnen kraken. En dit alles om door deze onstuimige tijd te geraken denken is een vee en een vee is nooit tevreden met de kunsten. Die neemt ze altijd mee, vol met spreuken, vol met kracht, vol met Ze wandelt in de nacht, niemand heeft het ooit getracht haar te raken. Geen ziel wie het wacht, geen dier die aan haar knaagt. Pieke heeft liefde voor alles en iedereen gekend. En ik weten, heeft ooit iemand het geweten? Het was een poging waard, maar die is niet helemaal goed ontdekt. is de nood zo groot, daar zijn velen met heel veel pech. Oh, de gronden beefden, het water sloeg op hol. De bomen zongen in de wind, die gingen helemaal uit een bol. Dieke gaat praten met de aarde, de wind en de zee. Voor de mensen neemt ze alle noodzakelijke. groeit. Alles glimt, alles groeit, alles glimt, alles gloeit. Pikken, eikt en het groeit.